Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland is begonnen met het vernietigen van Oekraïense opslagplaatsen. Dat zeggen de Russen nu ook zelf. Gisteren werd een brandstofdepot in de buurt van de westelijke stad Lviv vernietigd. ook op andere plaatsen zouden er depots zijn aangevallen. Hoeveel en waar die lagen, dat weten we niet. Wel heeft het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken gezegd... dat ze hun voorraden meer gaan verspreiden over het land. En ook vandaag proberen mensen in oostelijke gebieden van Oekraïne via speciale routes te vluchten. Mensen uit onder meer Mariupol zullen proberen die havenstad te verlaten. Gisteren lukte het 5000 mensen om op die manier weg te komen. In Oudenbos in Brabant heeft de politie gisteren een man opgepakt die met een groot mes rondliep. Hij liep eerst bij het station rond en haalde dat mes uit een beschermhoes. Ook praatte hij in zichzelf. Hij zou ook mensen bedreigd hebben. Mensen waarschuwden de politie en die pakten hem op. De man zit nog vast. En dit weekend staat niet alleen in het teken van voetbal, wielrennen of de Formule 1. Ook het NK Powerliften is bezig. Dat is een sport waarbij je met zoveel mogelijk kilo's een squat, bench press en deadlift doet. Ooit was het alleen een mannensport, maar sinds een paar jaar is dat wel anders. Meer dan de helft van de deelnemers is een vrouw. De laatste paar jaren, um, gewoon society vindt oké en vrouwen vinden oké dat we spieren gaan groeien. Het is oké dat we nu sterk mag zijn. Ik denk dat je bijna al deze mensen wel vier, vijf keer per week eh, minimaal twee uur in de sportschool ziet staan. Ja, ja. Je krijgt het weer nog. De nevel is op de meeste plekken opgetrokken, dus er is weer volop zon vandaag. Vanmiddag wordt het maximaal 12 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 It's quarter to ten and we're supposed to be there at nine. I don't think the registrar will be very pleased when we show up an hour late like two. from the start. What could it be? It's matrimony. I know how you dreamt about being walked down the aisle, but think of the money we'll save and you'll see it's worthwhile.